uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De kans is klein dat de Griekse banken deze week nog opengaan. Een Griekse minister zei tegen een radiostation in Athene... dat het vermoedelijk technisch onmogelijk is... om de banken deze week weer open te laten gaan. Ze zijn nu al ruim een week dicht. Grieken kunnen alleen nog pinnen tot een bedrag van 60 euro per dag. De Griekse banken zitten bijzonder krap. De Europese Centrale Bank weigert ze van nog meer noodleningen te voorzien... omdat er niet genoeg onderpand tegenover staat. In de Zeelandhallen in Goes en de IJsselhallen in Zwolle... worden op korte termijn asielzoekers opgevangen. Het gaat volgens het COA vooral om alleenstaanden uit Eritrea en Syrië. Er is sprake van een enorme piek in het aantal vluchtelingen. Wekelijks melden zich gemiddeld 1100 mensen... Onder hen zijn ook veel minderjarigen en gezinsleden van mensen die eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen. De toename lijkt structureel te zijn en daarom is er meer behoefte aan opvanglocaties. De opvang in Zwolle gaat volgende week al open. Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Sint-Oederode in Brabant is een dode gevallen. De politie heeft meerdere personen aangehouden. Boven het dorp hangt een politiehelikopter. Agenten in kogelvrije vesten houden het verkeer tegen. Ook is een traumahelikopter geland. De afgelopen twee maanden zijn ruim 4800 boetes opgelegd aan automobilisten die met een oude dieselauto in Utrecht reden. Dieselbestelbusjes en personenauto's van voor 2001 zijn niet toegestaan in de Utrechtse binnenstad. Volgens de gemeente zijn ze te vervuilend. Een boete kost nu nog 90 euro, later wordt dat mogelijk 160 euro. Veel mensen hebben geklaagd dat de borden niet goed te zien zijn, maar ze moeten de boete toch betalen. Het weer, vanavond vallen er nog enkele buien. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen vallen er geregeld buien en is er af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Donderdag minder buien, wat meer zon. En vanaf vrijdag wordt het weer warmer.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 Eh, jazzmuziek die allemaal gaat over de zomer, over ijs. Allemaal dingen die leuk, lekker en mooi zijn. Ja, geen eh, cool jazz, maar mainstream jazz natuurlijk. ja, misschien is het ook wel een beetje cool. we begonnen natuurlijk weer met Bebel Gilberto Summer Samba of So Nice. mooi nummertje om mee te starten. En dan gaan we door naar ja, wat wij wel weer noemen de echte jazz. Randy Weston, Amerikaanse jazzpianist. Uh, ze heeft een beetje de stijl, eh, een beetje Duke Ellington, Thelonious Monk-achtig. En heeft een cd gemaakt, een LP, Little Niles. En dat was in 1958. Daar staat een leuk nummer op, Nice Eyes. was eh, Randy Weston. En eh, ja, dat, toen viel me op. Eh, volgende week is natuurlijk Noordzee Jazz Festival. En ik zag daar een naam bij staan van een tijd geleden. Sergio Mendes, die komt ook optreden. En dat vond ik wel grappig, want die heeft ooit de, de, de tekst geschreven... bij een lied van Honey Mancini. Slow Hot Wind. ik vind het leuk om van Sergio Mendes dat nummer nu is te draaien in zijn bewerking. Slow Hot Wind. say Dus eh, allemaal naar het Noordje eh, Jazz Festival. Nou ja, allemaal. Het is vrij prijzig natuurlijk, een kaartje. Maar zeker de moeite waard. Een ander eh, nummer wat door veel mensen gespeeld wordt... Uh, Toet Stielemans heeft het gedaan, maar het, te veel om op te noemen... wordt ook gespeeld door orkest van Woody Herman. The Summer of 42. Eh, jazz, klarinetist, eh, alt- en sopraansaxofoon, eh, zanger en big band dirigent, zou ik maar zeggen. mooi nummer, The Summer of 42. Eigenlijk een soundtrack, een film soundtrack, gecomponeerd door Michel Legrand... maar door diverse jazz, jazzmuziek op cd of plaat gezet. oh ja, toen net had ik het over Randy Weston... De man is geboren in 1926, maar staat ook op het podium bij de Noord Sea Jazz Festival ik geloof op aanstaande zaterdag om een uur of vijf. Samen met Bill Harper. Twee oude mannen met echte jazz. Ehm, ja, tijd voor iets vocaals zou ik zeggen. Sousia citroen, peel me a grape. stem van uh, eh, Susha Citroen, Peel Me Grape. Zat op een cd, verzameld cd, vrouwelijke stemmen uit de 21ste century. Nou, dat uh, wat natuurlijk. Dan komen we terecht bij Jack McDuff, brother Jack McDuff, om precies te zeggen. En die heeft Ice Candy gecomponeerd en gespeeld. Oliver Nelson, de, de bekende Amerikaanse componist, arrangeur, dirigent, eh, bandleider en jazz-saxofonist. Echt eh, een, groot kanon. Allerlei eh, oh, soundtracks geschreven, met heel veel jazzmuzikanten gespeeld. En heeft ooit een hele mooi album gemaakt. The Blues and the Abstract Truth. En daar staat ook het prachtige nummer Stolen Moments. Oliver Nelson en dit was Mrs. Fine. Mooi nummer. Wat ook heel fijn is, is Davina en de Vagabonds. Prachtige naam alleen al. En eh, heb je, wil je deze lieden zien met elkaar... dan moet je ook weer naar het Noordzee eh, Jazz Festival. Want eh, die spelen daar. ik ga er wat van draaien. Defina en de Vagabonds. de, de zangeres Defina Sauers eigenlijk een beetje een stem vergelijkt met Adele, Amy Winehouse, Etta James en Bessie Smit. Eh, mooi muziek gemaakt heeft. We hebben een nieuwe cd uitgebracht, Sunshine. Ik wilde eerst dat nummer draaien, maar ik zie dat de zon nu net weer weg is. Dus ik kies voor een oude cd. En die cd heette, de een cd uit 2007, Under Lock and Key, Shipwrecked. of paper. Standing still, water up to my neck. Bruised knees in a bad situation. I must admit my ship van de muziek van Davina en de Vagabonds. Eh, dus ook weer op het North sea, Jazz Festival. Eh, iets heel anders is eh, een, bekende componist. Nori Paramore. Staat ook vaak op crime jazz cd's. En die heeft een nummertje geschreven. een thema voor een zomerplek. Place. A theme of a summer place. Ja, ik vond het wel een mooi introotje om eh, de volgende nummertje te introduceren. Eh, en dat is Hans Steeuwen. Hans Steeuwen, de bekende cabaretier, heeft, ooit, eh, heeft ook een jazz-cd gemaakt. En daar, begin, daar, gaat hij de band voorstellen. En dat zijn niet de, de meest, minst bekende namen. Luister maar. Hans Steeuwen, ik ga hem even opzoeken waar ik nu heb staan. Hans Steeuwen, The Lady is a Tram. ga nog een keer zeggen wie het allemaal zijn. Deze rare mensen. Da, ba, ba. Op de contrabassa, Jean Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja, oh ja drums, Joost Kroon. Op de piano, Gideon van Gelder. On the guitar, Jesse van Ruller. roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, heerlijke naam. On saxofoon, Benjamin Herman. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She gets hungry for dinner at eight. Loves the theater, but she never comes late. She would never bothers That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp, yeah. She gets much too hungry to wait for dinner at eight. She adores the theater, but she never ever complains. loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in Army. love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's over. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is in Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, why the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Ja, van Hans Steeuwen zijn natuurlijk doorgeschakeld naar Tony Bennett en Lady Gaga. Deze twee hebben ooit uh, op een, een cd van Tony Bennett samengezongen. Duets. 2, dacht ik dat het was. En dat was een van de mooiste nummers die daarop stond. En dat heeft aanleiding gegeven om nog eens een hele nieuwe cd te maken. Cheek to Cheek. En eh, daar zou ik wel nog het nummertje van spelen. Want de Tony Bennett en Lady Gaga treden op in onze contraien. Ik dacht iets eh, op het Noordse eh, in Gent binnenkort op 12 juli. En in Rotterdam Noordse Jazz Festival natuurlijk. Van de cd Cheek to Cheek. Anything Goes. once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's black today, and black's white today. And most guys today, the woman prize today. Are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when, when we propose. Ja, wil je Lady Gaga en Tony Bennett, de oude Tony Bennett, live zien? Ik heb het even nagekeken in het speelschema. Vrijdag 10 juli om half negen in Rotterdam, Noordzee Jazz Festival. En 12 juli het Gent Jazz Festival. Nou, prachtig toch? Eh, ja, we zitten bij het thema uh, warmte, zomer. En als het echt heel verschrikkelijk heet is, waar kan je dan het beste zijn? Nou, er is maar één iemand die daar antwoord op geeft. En dat is Stacy Kent. Dan ga ik even kijken of ik hem vinden kan. En die heeft een prachtig nummer gemaakt, The Ice Hotel. Let's you and me go away to the Ice Hotel. The Caribbean's all booked out, and it's just as well. Barbados or Antigua. But just now I think the Arctic will suit us well. Let's you and me go away to the Ice Hotel. What other place could serve our needs so well? Let's you and me go away to the Ice Hotel. we made it through. We'll step out together to watch the sunrise over that vast expanse of cold. And who knows if we're lucky, we may find ourselves talking Stacy kent eh, van de cd Breakfast and the Morning Tram. Eh, IJshotel. Eh, als het echt heet is, waar wil je dan liever zijn dan in een ijshotel? Ja, toch? Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko Beuving. En we hebben jazz gedraaid die te maken had met de zomer. Die te maken had met lekkere dingen. Die je tijdens warm weer kan nuttigen. Zoals ijs en drankjes. En ja, het laatste nummertje zijn we weer aan toe. En ik had laatst in mijn filmprogramma. Een, doe ik altijd ook een, een, een liedje wat onder een reclame is geplakt. En toen was dat een reclame van Dolce Gabbana, een parfum. En daar zat een zangeres onder. Ik heb dat opgezocht. En dat, die zangeres heette Mina. En die heette Mina Massini. Een Italiaanse zangeres, geboren in 1940. En dat is eigenlijk een hele bijzondere stem. Toen ben ik dat eens gaan uitzoeken. Die, die mevrouw heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Heel veel Italiaanse, maar ook een aantal eh, Engelse of Amerikaanse. De eh, American Songbook bijvoorbeeld. En eh, Mina Singh Sinatra, kortom. En dat is een bijzondere stem. Ik wil er toch nog wat van laten horen. Het is mijn laatste nummer en dan wens ik jullie een hele fijne zondag. Ga mooie dingen doen. Geniet nog zo van het mooie weer zolang het droog is. Het is in ieder geval een beetje donker aan het worden hier. En ja, we zien elkaar weer terug. In ieder geval morgenavond tijdens het filmprogramma. En anders de volgende keer op een zondag. goeie eh, goede zondag en we gaan eruit met Mina. Anyway, anytime, anywhere. You could live tomorrow to Mandalay.